De week komt een aantal malafide parkeerbedrijven voor de rechter. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en ongeveer 15 graden. Morgen vooral in de ochtend regen, daarna zon en opnieuw 15 graden. Dit was het NOS. Dit is John Bakker van de ANWB.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 In 2020 moeten het er 111.000 zijn. De woningen krijgen onder meer goede sloten en verlichting bij de buitendeuren. Om dat mogelijk te maken gaat het ministerie van Veiligheid en Justitie samenwerken met bouwbedrijven en woningcorporaties. Het blijft slecht gaan met Nintendo. Het Japanse bedrijf verloor afgelopen jaar ruim 300 miljoen euro met de verkoop van spelcomputers. De nieuwste thuiscomputer, de Wii U, verkoopt veel slechter dan verwacht. Vorig jaar zijn er nog geen 3 miljoen van verkocht, terwijl Nintendo had gerekend op 9 miljoen. De PlayStation 4 van Sony en de Xbox One van Microsoft zijn veel populairder. HEMA heeft het afgelopen jaar bijna 16,5 miljoen euro verlies geleden. Volgens de winkelketen daalt het aantal klanten en de mensen die wel komen geven minder uit, omdat het vertrouwen in de economie laag is. In 2011 en 2012 maakte HEMA nog winst. In februari kondigde HEMA aan dat er 65 banen worden geschrapt. De Nederlander Björn Kuipers fluit de finale van de Champions League. Die is op 24 mei in Lissabon en gaat tussen Real Madrid en Atletico Madrid. Kuipers had al een grotere kans omdat in die teams geen Nederlanders voetballen. Kuipers is met zijn assistenten Sander van Roekel en Erwin Zijnstra ook actief op het WK voetbal volgende maand in Brazilië. Wielrenner Robert Geesink is succesvol geopereerd aan zijn hart. De 27-jarige renner van Belkin maakte een paar weken geleden bekend... dat hij al jaren kampt met hartritmestoornissen. Sindsdien heeft hij niet meer gekoerst en werd hij onderzocht. Geesink zal na een rustperiode weer gaan trainen. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het wordt ongeveer 15 graden. Morgen vooral in de ochtend en avond regen... In